Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Fiat heeft een man van 38 miljoen euro heeft verduisterd... en een half miljoen te weinig omzetbelasting heeft betaald. Volgens de Telegraaf en het ANP gaat het om Ferdi R., de oprichter van Stichting Loterijverlies. Die stichting werd opgericht om duizenden staatsloterijdeelnemers te vertegenwoordigen... nadat de Hoge Raad had bepaald dat de loterij deelnemers had misleid... door loten te trekken uit een pot waar ook onverkochte lotnummers in zaten. Het Openbaar Ministerie verdenkt voormalig VVD-voorzitter Henry Keizer van oplichting en valsheid in geschriften rond de overname van uitvaartbedrijf De Facultatieve. In de zaak is voor 20 miljoen euro beslag gelegd, schrijft het FD. Uit documenten die de krant heeft ingezien blijkt dat in mei beslag is gelegd op het huis van Keizer in Den Haag. Ook een andere bestuurder van het uitvaartbedrijf is verdachte. Er komt een speciale zomerschool voor de honderden gedupeerde leerlingen van het VMBO Maastricht. Door geklungel van de school werd hun een diploma onthouden, maar ze krijgen nu de kans om toch voor september hun examen alsnog te halen. De zomerschool in het gebouw van de VMBO-school in Maastricht wordt geleid door leiders van andere scholen. Het ontwikkelingsinstituut CITO maakt de toetsen en waarborgt dat die aan de normen voldoen. De Tweede Kamer wil dat er een onderzoek komt naar seksueel misbruik onder Jehovah's getuigen. Het bestuur van de Jehovah's weigert daaraan mee te werken. Volgens de Kamer blijft er door de gesloten cultuur waarschijnlijk veel binnenskamers en lopen daardoor nog altijd kinderen gevaar. Robin Haase is door naar de tweede ronde van het tennistoernooi van Wimbledon. Haase won in vier sets van de Roemeense Marius Copil. En het weer, veel zon, vanavond en vannacht grotendeels onbewolkt... en morgen opnieuw zonnig, in het noorden en zuiden wat bewolking...